Dit is door Almegens met het NOS-journaal. PVV-leider Wilde overleg in het Katshuis aangedrongen op het vervangen van minister Leers voor immigratie en asiel. Dat meldt de Volkskrant op basis van bronnen in de gedoogcoalitie. Wilders vindt dat Leers te slap optreedt en in Europa te weinig voor elkaar krijgt. Het idee zou maandagavond door premier Rutte en vicepremier Verhagen zijn afgelegd. Gisteren zou Leers opnieuw onderwerp van gesprek zijn geweest en kreeg toen veel kritiek van de Kamer in de kwestie Mauro. Mitt Romney heeft zoals verwacht de voorverkiezingen in de staten Maryland en Wisconsin en in Washington D.C. gewonnen. In de belangrijkste staat Wisconsin was het verschil een paar procent ten opzichte van zijn grootste rivaal Rick Santorum. In de andere twee staten won Romney met gemak van Santorum. De Nationale Assemblée van Suriname vergadert vanmiddag verder over de amnestiewet. Ook wordt er dan waarschijnlijk over gestemd. Gisteravond werd de vergadering opgeschort. Na verwachting is er vandaag een meerderheid voor het aannemen van de wet. In de Amerikaanse staat Texas hebben tornado's een spoor van vernieling aangericht. In de buurt van Dallas zijn onder meer gebouwen omgewaaid. En op videobeelden is te zien hoe vrachtwagenopleggers door de lucht vliegen. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. Een vrouw van 80 heeft in de Amerikaanse staat Wisconsin een vliegtuigje veilig aan de grond gezet nadat de piloot, haar echtgenoot, onwel was geworden. Om de vrouw te helpen met landen ging een ander toestel naast haar vliegen om instructies te geven. De vrouw kreeg de reces na zonder problemen aan de grond. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat haar man was overleden. Barcelona en Bayern München hebben de halve finales van de Champions League bereikt. Barcelona plaatste zich door met 3-1 van AC Milan te winnen. Bayern München won met 2-0 van Olympique Marseille. Het weer. In het noorden is het vandaag bewolkt met daarbij kans op een beetje regen. De rest van het land eerst nog af en toe zon. Maar ook daar later op de dag buien. Middagtemperatuur 8 graden in het noorden, 13 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A6 van Lelystad naar Muiden voor Almere Zand 3 kilometer. Op de A8 richting Amsterdam tussen Krommenie en Oostzaan 3. A9 Alkmaar richting Amstelveen voor Beverwijk 2. A15 Rotterdam Europoort voor Knoop het Vaanplein 2 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 3. Op de A20 van Gouda en ook van Holland voor Rotterdam Centrum 3.